De twee mannen die gewond raakten zijn een Albanese en een Italiaan, zo heeft de politie bekendgemaakt. Agenten vonden gisteravond na een melding van buurtbewoners een zwaargewonde man voor de deur van een huis aan de Holendrechtstraat. Binnen vonden de agenten de twee doden en een tweede zwaargewonde. De politie vermoedt dat er sprake is van een afrekening in het criminele circuit. Een hoogbejaarde man uit Musselkanaal heeft zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij te langzaam reed op de snelweg. Zondagmorgen reed hij met een sukkeldrafje over de A7 tussen Groningen en Marem. Het lukte de politie niet om hem te laten stoppen, ook al reed de man slechts 20 km per uur. Uiteindelijk kon hij bij een afslag worden klemgereden. De man van 88 zei dat hij de weg kwijt was en dat hij vanwege de regen zijn snelheid iets had aangepast. In de Chinese stad Urumqi heeft de politie twee Oeigoeren doodgeschoten. Dat melden staatsmedia. Een derde Oeigoer zou gewond zijn. Volgens Chinese media openden agenten het vuur toen ze werden aangevallen door een groep Oeigoeren met messen en metalen buizen. Ruim een week geleden braken in Urumqi rellen uit tussen de islamitische Oeigoeren en etnische Chinezen. Daarbij zouden meer dan 180 doden zijn gevallen. De Oeigoerse minderheid vindt dat ze wordt gediscrimineerd. China heeft duizenden militairen naar Urumqi gestuurd om de orde te herstellen. De van oorlogsmisdaden verdachte John Jem Demjanjuk wordt in Duitsland aangeklaagd voor medeplichtigheid aan 27.900 moorden. Dat is bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie in München. Demjanjuk heeft volgens tientallen getuigen in de Tweede Wereldoorlog als kampbewaker gewerkt. Onder meer in het nazi-vernietigingskamp Sobibor in Polen. Demjanjuk is inmiddels 89. Hij werd in mei door de Verenigde Staten aan Duitsland uitgeleverd. Het weer, geregeld zon met in het noorden een enkele bui. Morgen met 24 graden iets warmer dan vandaag. Maar dan kan overal een bui vallen.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 get slew. No one wants your opinion. At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper within us, rising in the land. There is a deeper within us, nothing will withstand.